Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Nederlanders voelt zich machteloos en gefrustreerd over de politiek. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Die meerderheid vindt dat het de verkeerde kant op gaat met Nederland... en dat de politiek maar niet met oplossingen komt voor problemen als het woningtekort. Ook zijn veel mensen kritisch op het kabinetsbeleid rond de oorlog in Gaza. Het vertrouwen in de politiek is vaker laag geweest, maar nu houdt de dip langer aan... 60 geeft de politiek een onvoldoende. Zij willen dat politici na de verkiezingen samenwerken om problemen daadwerkelijk op te lossen. Marokko gaat volgend jaar meer geld stoppen in onderwijs en gezondheidszorg, meldt het Koninklijk Paleis in een verklaring. Er gaat dan ruim 13 miljard euro naar onderwijs en zorg. Dat is 16 meer vergeleken met dit jaar. Het verbeteren van de zorg en het onderwijs was een belangrijke eis van jongeren die de afgelopen weken demonstreerden. Ook eisten ze een einde aan systematische corruptie in het land. Om dat te bestrijden worden politici die zijn veroordeeld voor een misdrijf voortaan uitgesloten van verkiezingen. Ondanks meerdere Israëlische aanvallen gisteren op Gaza... zegt de Israëlische premier Netanyahu dat hij het bestand met Hamas wil handhaven. De bombardementen waren volgens Israël een vergelding voor een aanval in Rafah... waarbij twee Israëlische militairen werden gedood. Bij de aanvallen door Israël kwamen zeker 42 Palestijnen om het leven. Bij de kunstroof in het Louvre gisteren zijn acht sieraden gestolen... meldt het Franse ministerie van Cultuur. Het gaat onder meer om een tiara van de vrouw van keizer Napoleon III, Eugenie... en twee kettingen. Een negende sieraad, een kroon van keizerin Eugenie, werd achtergelaten tijdens het vluchten.